Around the World, ATC. Ja, doe maar. Ja? Ja. Ja. Ja, Around the World van ATC. Nou, we hem. heb je hem? Around the World van? ATC. ATC. ATC. Ah. Deze. Heb je hem? hey, nou, we gaan er lekker naar luisteren. Schat op jou aanraden. Ja, dat vind ik wel lekker. Wat zeg je? Ik vind het zo'n lekker liedje. Nou, ga er lekker naar luisteren. Ja, ik ken je niet luisteren. Dat moet je niet zeggen. Gewoon meewerken. <laughs> ja, schat, je nou. hoort van me. Eh, Ik ga wel de herhaling met jou luisteren, ja? Is goed. Doei doei. Oké, okay. doei doei. Dank je, jij ook. Zoals deze week. In de microfoon moet nog uit, Joost. Rustig. FC hebben zo'n 20.000... Luister lekker het nieuws, mensen. Niet alleen voor het winnen van de KNVB-beker vorige week zondag maar ook voor het veroveren van de Johan Cruijffschaal aan het begin van het seizoen. Vanochtend waren de spelers al onthaald op het stadhuis van Enschede voor een huldiging door het gemeentebestuur. Ondanks de verloren kampioenswedstrijd van gisteren was het enthousiasme onder de Twente-fans groot. En dan het weer vanavond bewolkt en plaatselijk motregen, minima vannacht rond 12 graden. Morgen, vooral ten noorden van de rivieren, lichte regen. In het zuiden later op de dag wat zon.